Jobboot met het NOS Journaal. Turkije bevriest de relatie in Turkije wordt uitgewezen en de Turkse ambassadeur in Israël wordt teruggeroepen. Ook de militaire banden met Israël worden verbroken. Aanleiding is een uitgelekt VN-rapport over de Israëlische commandoactie op een Turkse boot met pro-Palestijnse activisten die vorig jaar op weg was naar de Gazastrook. Daarbij kwamen negen mensen, negen Turkse activisten om. In het rapport staat volgens de New York Times dat Israël buitensporig geweld heeft gebruikt, maar dat de Israëlische blokkade van Gaza legaal was. In de Verenigde Staten zijn er vorige maand per saldo geen nieuwe banen bijgekomen. Het werkloosheidspercentage blijft steken op 9,1 procent. Beleggers hadden gerekend op een groei van ongeveer 75.000 banen. Beurzen reageerden meteen op de tegenvallende cijfers en de koersen zakten verder in. Volgende week donderdag presenteert president Obama zijn banenplan. De bouw van de kolencentrale in de Eemshaven hoeft niet meteen te worden stilgelegd. Dat heeft de Raad van State bepaald. Die vindt dat de provincie Groningen meer tijd moet krijgen om er een besluit over te nemen. Greenpeace en Natuur en Milieu hadden een onmiddellijke bouwstop geëist omdat er geen natuurvergunning is. Die was vorige week door de Raad van State vernietigd omdat niet goed was gekeken naar de gevolgen voor beschermde natuurgebieden. De provincie Groningen besloot toen dat de bouw voorlopig mag doorgaan omdat een nieuwe vergunning waarschijnlijk wel wordt goedgekeurd. In Afghanistan zijn zeker 30 Palestijnse herstel 30 eh, Pakistaanse jongens ontvoerd. De jongens tussen de 10 en 15 waren vermoedelijk per ongeluk de grens overgestoken. Ze werden gekidnapt toen ze aan het picknicken waren om het einde van de ramadan te vieren. Sommige oudere jongens konden volgens de Pakistaanse autoriteiten ontkomen. In het grensgebied worden vaker groepen mensen ontvoerd door de Taliban. Die zouden te doen zijn om losgeld. Het weer zonnig met temperaturen van 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden van het land. Morgen opnieuw veel zon en hogere temperaturen. Dit was het. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan 30 files, bij elkaar 120 kilometer. Ik noem de files van 4 kilometer en langer. A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden 6 kilometer. Verderop tussen het knooppunt Eemnes en knooppunt Hoevelaken 8. A12 Utrecht richting Arnhem bij Bunnik 5. A13 van Den Haag naar Rotterdam, tussen Delft en de afrit rode en 5. A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen Schiedam Noord en Rotterdam Centrum 5. Na een aanrijding is de linkerrijstrook dicht. A27 richting Almere tussen knooppunt Lunette en Beeldhoven 8. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen knooppunt Rijnsweert en Amersfoort 16.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 Eén ding weten we zeker. Het is niet dezelfde als eh, vorige week, want deze week geen enkele blijven in de lijst. Dus we hebben wel een nieuwe nummer 1. Dat alles in de 21 e jaargang. Aflevering 35. Vandaag alweer 2 september 2011. 17 stijgers zitten er verder in de lijst. Geen enkele zitten blijven dus. 20 dalers. En drie nieuwe binnenkomers. Ook drie platen eruit. Simple Plan, Natasha Bedingfield, Jetlag. Varlamour L'amour van Bob Sinclair, Rafael Carla na 16 weken. En Lady Gaga, die Age of Glory, een weekje korter na 15 weken verdwenen. Een goede week is het voor eh, Shakira People met Rabiosa. Voor Snow Patrol, Call It Out in the Dark. En voor de plaat die er straks aankomt van de Jim Clash Heroes en Adam Levine, Stereo Hearts. Alle drie gaan ze namelijk 10 plaatsen omhoog en zijn daarmee de snelste stijgers. Slechte week voor de Black Eyed Peas. Don't Stop the Party zakt namelijk 12 plaatsen. Pitbull samen met onze eigen Everjack Give Me Everything Tonight met 18 weken het langst genoteerd. Hij komt er straks ook aan. 2 september in de geschiedenisboeken 1645 de eerste steenlichting voor Ziel van Oranje.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 En waar doen ze dat? Nou, dat doen ze in de Euro Breakdown. De hitlijst van heel Europa. Iedere vrijdag tussen 3 en 5 komt hij voorbij hier op CFM Zandvoort. dan weet je weer welke hits er op dit moment spelen in Europa. Een plaat die er ook bij hoort is van Ina en Florida Club Rocker. Die hoorde je aan het begin van dit uur. De plaat ging in de vijfde week omhoog van 24 naar 16. De andere, naar de nummer 14. Acht plaatsen niet in de zevende week. Jesse J. Nobody's perfect. When I'm nervous, I have Sometimes I just can't shut the hell up. It's like I need to tell someone, anyone to listen, and that's where I seem to fuck up. Yeah, I forget about the consequences. For a minute there, I lose my senses. And in the heat of the moment, my mouth starts growing, the words start flowing. Oh, but I never meant to hurt you. I know it's time that I learned to treat the people I love like I wanna be loved. kept it between us But no, I went and told the whole world how I'm feeling oh. I, uh. so I sit and I realize With these tears falling from my eyes I gotta change if I wanna keep you forever I promise that I'm gonna try But I never meant to hurt ya.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 En nu zijn dus ook een van die drie snelle stijgers. Hè? Van 23 omhoog naar nummer 13. Dat alles in de vijfde week alweer. volgende plaat die ik voor je klaar heb staan, dat is de langsgenoteerde van allemaal. Pitbull, Nero, Everjack en Mayer. Give me everything tonight. Ze zakken wel van 7 naar 12, maar staan al 18 weken lang genoteerd in de lijst. Gewoon de helft van eh, dit jaar, deze jaren tot nu toe staan ze dus al eh, in de lijst. Alsof dat niet genoeg goed nieuws is voor Everjack. De vriendin van Everjack, die is zwanger. De Nederlandse DJ en zijn vriendin Amanda verwachten een eerste kind in maart. We zijn dolgelukkig al dus eh, Amanda tegenover RTL Boulevard. De 23-jarige Nick van der Wal, zoals eh, Everjack eigenlijk heet, die gooit internationaal op dit moment hoge ogen. En een grote nummer 1 hit met rapper Pitbull dus en Nio die er straks aankomt. En hij nam ook al een nummer op met Shakira, wat langzaamaan een hit aan het worden is. En eerder dit jaar won hij ook al een eh, Grammy voor zijn remix van Madonna's nummer Revolver. Amanda Balaxas zoals eh, de vriendin van Everjack eh, heet. Weer bekend door haar deelname aan De Gouden Kooi. En tijdens opname van deze reality show beleefde zij wat eh, romantische nachten met ene Brian Kubat. In maart dus een gelukkige dag ergens voor Everjack. Hij mag dan lekkere korte nachten gaan maken. Aan de andere kant kan hij wel genieten. Give Me Everything Tonight. Pitbull, Neo, Everjack en Neo zakken dus wel vijf plaatsen, maar staan al 18 weken nou, genoteerd. Yeah, right, picture that.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 Rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. Man down, rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. boom. And in a nigga, in a nigga life so soon. When me pull the trigger, pull the trigger, pull it on you. Somebody tell me what I'm gonna, what I'm gonna do. Hey, ram, pa pa bam, ram, pa pa bam, ram, pa pa bam. Me say one man down. Oh, me say ram, pa pa bam, ram, pa pa bam. man down. Tell the judge, please give me minimal. Run out of town, none of them can see me now. See me now. Oh, mama, mama, mama, I just shut a man down in Central Station in front of a big old. daarna Man Down. Vijf weken lang staat zij nu in de lijst. En ze gaat omhoog van 19 naar een nummer 11. En daarvoor de Speedball nieuwe Everjack Neer. Eh, Give Me Everything Tonight. Alweer 18 weken lang terug te vinden in de lijst der lijsten. ZFM, Westkust, weerbericht. Vanavond en de komende nacht dan hebben we een eh, afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Kans op mist en er waait niet meer dan een zwakke zuid- tot zuidwestelijke wind. Temperatuur vanavond een graad of 14. Morgen schijnt de zon flink en blijft het overdag droog. De temperatuur stijgt namelijk op veel plaatsen in de regio dan naar 25 graden. Wind werd uit zuid tot zuidoost nog steeds zwak. En zaterdagavond, zondagnacht, dan neemt de walking toe. En kan het zelfs tot buien en onweer gaan komen. De zuidoostelijke wind die waait zwak tot matig. De temperatuur daalt niet verder dan een graad of 16. Zondag af en toe de zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En uit die wolkenvelden kunnen weer buien vallen. En die buien kunnen zelfs weer gepaard gaan met onweer. Wind waait uit zuidwesten, overwegend maat van kracht. Temperatuur stijgt zondag naar 21 graden. Zaterdag dus eh, wel een mooie dag om naar het strand te gaan, mocht je die kant op gaan. Staan voor je klaar. Crystal Fighters, do you want to go to the plage with me? Het ritme van Zandvoort. Zandvoort. C -C -M. Short van Dam. week twee plaatsen omhoog. Van 12 naar 10 de Crystal Fighters en Applause. Er is trouwens een hele leuke koffer eh, van deze plaat. Gemaakt door eh, Van Dikhout live bij eh, Giel Belen op 3FM toen. Je kan hem opzoeken, hij staat vast wel ergens op YouTube. Van Dikhout zullen we naar het strand gaan vandaag. Nummer 10 is in handen van de Crystal Fighters. 9 en 8 slaan we even over. We gaan meteen verder met nummer 7 vijf plaatsen verlies, afkomstig van nummer 2.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 Het is natuurlijk een zakker. Wel vanaf de tweede plek afkomt hoor. Maar vijf plaatsen verlies in de tiende week. Dat doet hem toch niet veel goed. We gaan beginnen met de top 5. Ook daar beginnen we gewoon met een zakker. En wel zakkend van 3 naar nummer 5. 13 weken in de lijst. De mannen hebben al genoeg grote hits gemaakt. En deze die hoort er ook wel bij hoor. Coldplay. Every Teardrop is a Waterfall. Je hoort hem hier op CFM Zandvoort, de nummer 5 van Europa. Era en Pitbull Rabiosa. En Achterwijk doen ze het goed. Van 14 omhoog naar nummer 4. Zij waren inderdaad de laatste van de drie snelste stijgers met 10 plaatsen winst dus in één week. Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall. In de dertiende week gaan zij ook eh, naar beneden. Van drie zakken namelijk naar eh, nummer 5. Ik wou zeggen ook omhoog, maar dat wou ik zeggen voor de Red Hot Chili Peppers. The Adventure of Rain Dance Magai. In de zevende week gaan zij 8 eh, plaatsen omhoog. Wel van 11 in één keer namelijk naar nummer 3. Nog twee platen staan straks voor je klaar. Maar eerst de nummer 3. De Red Hot Chili Peppers. Chunky debunky all in one.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 die Adventures of Rain Dance Maga. voor Shakira, Pitbull, Rabiosa op nummer 4. En we kijken gewoon even een beetje achterom naar wat we dan allemaal nog meer hebben aan... Eh, plaatsen in de top 10. Daar vinden we op nummer 6 uh, eh, Jennifer Lopez, Lil Wayne, I'm Into You. Zakkend van 5 naar 6. Zakkend van 2 naar 7. Zakt me wel de Loca People. En ook 10 weken in de lijst, net als de voorgaande twee. David Guetta, Tyre Cruz en Luda Christa, Little Bad Girl. Zakkend van 6 naar 8. Van 8 naar 9 in de 14e week Mahambi, Nicole Searching en de Coconut Tree. En op nummer 10 vinden we dan de Crystal Fighters en de Plage. In de 7e week gaan ze omhoog en wel van 12 naar nummer 10. Want twee platen heb ik eh, voor je klaarstaan. De nummer 1 en de nummer 2 natuurlijk. De nummer 2 was trouwens vorige week nog de nummer 1. Maar deze week moeten ze weer eh, een plek toegeven aan een andere band. De nummer 2 in ieder geval in handen van Maroon 5 en Christina Aguilera. De 11e week zakken dus van 1 naar 2. Moves like a Jagger. Nou, vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. heeft hij erover gedaan. Don Omar. Eindelijk met zijn Danzo Caduro heeft hij dus toch die hoogste tree van Europa te pakken. Hij komt vanaf 4 dus in één keer naar 1 toe. Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger zakt van 1 naar 2 in de 11e week. The Red Hot Chili Peppers, The Adventure of Rain Dance Magger. Van 11 omhoog naar 3 in de 7e week. Shakira, Pitbull, Rabiosa van 14 naar 4 in de 8e week. En voor Coldplay is het een beetje over. Every drop is a Waterfall zakt namelijk van 3 naar 5 in de 13e week alweer. Deze week kwam eh, nieuw binnen David Guetta. Hij is er weer. Titanium. James Morrison, Slave to the Music en ook uh, Calvin Harris featuring Cleese en Bounce kwamen nieuw binnen. Dat was de lijst voor deze week. 2 september 2011.